Hit Radio. Radio Els. 558. De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De top 40. Eindeloos. Nou, ik zet hem dadelijk harder. en papa boos. Oh, nou en... En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. Luisteraars van Radio Els 558, allemaal een bijzonder goede zaterdagmiddag. En zoals gebruikelijk gaan we hier weer luisteren tussen de klok van 3 en ruim half 5 naar een historische top 40. Het is de top 40 van 1 mei 1976. Het was de 12e jaargang nummer 18. Er staan 9 ex-alarmschijven in de lijst, 3 Nederlandstalige, 1 instrumentale, 2 Franstalige en de rest is allemaal Engelstalig. We hebben vijf nieuwe platen, dat betekent er ook dat er vijf verdwenen zijn. Dat waren onder andere Sandra Remers, Spooky Sue, Groepjes Delight met Allejoep, dat leuke nummertje. Pussycat met Georgie is verdwenen. En als laatste verdween Vicky Leandros met Ich liebe das Leben. We beginnen op nummer 40. Vorige week nog op 31, 7 weken genoteerd voor Penny McLean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Brandfire! laatste keer dat je deze plaat hoort in de top 40. Penny McLean, 1, 2, 3, 4, zelfs ook nog Fire van 31 naar 40. En dat geldt ook voor de volgende hoor. x alarm een hele grote hit geweest voor Slick. 10 weken genoteerd maar liefst. Vorige week op 37, maar toch maar twee plaatsen naar beneden. Dus we mogen nog een weekje blijven in de Nederlandse top 40. Hier is Forever and Ever. deze toch mooie zaterdagmiddag hoor. Het, is, eh, het zonnetje schijnt volop en die heeft hier een boos op de studio gestaan. Dus het is in de studio hier een beetje 4 tot 25 graden. Ik zit dan ook gewoon lekker hier in mijn zwembroek met de historische top 40 van 40 jaar geleden. Je hoorde het 39 geluid Ever and Ever van Slik in de tiende week. Een heel fijn weekend, rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend, Her is 7 weken genoteerd en ze is eindelijk weer samen. Together Again van 27 naar 38, dus waarschijnlijk ook wel de allerlaatste week dat we ze horen hier in de top 40 van 40 jaar geleden bij Radio Els 558. We gaan op naar de nummer X, nummer 1, althans natuurlijk, maar nu gezakt van 29 naar 37. Het is de allereerste hit van Anita Meijer. Hier is de Alternative Way samen met Hans Vermeulen. grote hit van Anita Meijer samen met Hans Vermeulen. Die hoor je ook nog een klein beetje meezingen. De Alternative TV zakt van 29 naar 37 in de negende week. Radio Els via de wereldwijde web www.radioels558.nl. Daar kun je op de, onze eigen player drukken, maar je kunt ook op tune indrukken. En natuurlijk in Noord-Nederland op de 105.4 megahertz op de FM-band. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. I've had nothing new to show to you. Goodbye, dry eyes. I watched your flame fade off west of the moon.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 We'd only cry again. Say goodbye. En in het disco-geweld van de jaren 70, 40 eh, jaar geleden, hadden we soms ook nog wel eens van die mooie, prachtige nummers die ook gewoon in de top 10 kwamen. Dat gold ook voor deze, de Walker Brothers, 9 weken genoteerd, twee plaatsen verlies van 34 naar 36 met het schone. No regrets. We zitten in de lage regionen en daar zitten toch ook vaak wel mooie plaatjes bij. Alleen het worden niet van die echte hits. Dat geldt ook voor nummer 35. Vorige week nog op 28, nu naar beneden dus. Vier weken genoteerd voor het prachtige luisterliedje van Astrid Nijg. Alleen is maar alleen. Hij slentert over het oude plein, de toren slaat het halve uur. En in de verte lokt de schijn van het rode licht van het avontuur. Een meisje wenkt hem, kom erin. En hij blijft staan, kijkt even op. Dan loopt hij door, hij heeft geen zin in haar berekende kop. Toch aarzelt hij bij elke ruit. Een vrouw kan mooi zijn in dit licht. Toch zoekt hij niet de mooiste uit, maar eentje met een lief gezicht. Ze leek voor zijn geld, maar wel de schijn van een moment van tederheid dat dubbel telt wanneer je altijd eenzaam bent. En ze is echt en naakt en warm, ze fluistert, lieverd kom en blijf. Hij streelt de holte van haar arm en zoekt beschutting bij haar lijf. Heel even met zijn ogen dicht, denkt hij weer terug te zijn bij haar. Dan kijkt hij op, een vreemd gezicht, het is niet waar. de grachten van donker Amsterdam. Geen mens om mee te praten, hij heeft zoveel verlaten en hij gaat nergens heen. Alleen is maar alleen. De lucht wordt blauw als porselein, het laatste rode licht gaat uit bij het fluiten van de eerste trein. Als zij de deur achter hem sluit, daar staat hij op de stille gracht. Verdwaasd en suf en dichtgeklapt en zonder dekking van de nacht. Voelt hij zich weerloos en betrapt, dan loopt hij verder en hij gaat een hoek om en weet niet waarheen. Door weer een andere stille straat en voelt zich meer dan ooit alleen. van donker Amsterdam. Geen mens om mee te praten, hij heeft zoveel verlaten en hij gaat nergens heen. Alleen is maar alleen, hij loopt langs de grachten van donker Amsterdam. Wij vooral half vier hier bij ons, Radio Els 558 in de historische top 40 van 40 jaar geleden. We doen de Aflevering van 1 mei 1976 en deze lijst werd eerder ooit uitgezonden op de Tros Radio. Donderdag op Hilversum 3 en zaterdag zelfs op Hilversum 2 van 4 tot 6 uur. Hier hebben we ook nog zo'n voorbeeldje die het niet gered heeft. Hè? Tenminste om een grote te worden althans. Vorige week op 28, nu 7 plaatsen naar beneden voor... Eh, Tony Sherman en Sherman, nee op 34 van 32 naar 34. We zitten scheef te kijken. Hier is Smile Baby Smile in de zesde week. Tony Sherman en de Sherman Brothers. En ze moeten er een beetje om lachen. Smile Baby Smile. Ze hebben het helaas niet zo ver gebracht met deze nummer. Van 32 naar 34 in de zesde week. En op nummer 33 is het tijd geworden in de top 40 voor de allereerste nieuwkomer. Van de vijf stuks die we hebben in deze lijst. Jawel. Het zijn de trams, maar dat hoor je eigenlijk gelijk met iedere plaat van hun al aan het begin. Dan zeg je gelijk, oh, dat zijn de trams. Dit is de nieuwste van de trams. That's where the happy people go. In de eerste week nieuw binnen op 33. favorietjes worden uit de lijst, maar wel heel veel gezakt. De Tiniboppenband, de BC Rollers extra raamschijf, 9 weken genoteerd, maar liefst vorige week nog in het linkerrijtje van de top 40 op nummer 20. En nu 12 plaatsen onderuit naar nummer 32. Je hoorde natuurlijk Saturday Night, de City Rollers bij Radio Els 558 in de historische top 40. En op nummer 31 vinden we de tweede nieuwkomer. Het is Good Old Bill Swam. Hier is Just Want to Taste Your Wine. if I lose to your first love, he won't have to know we tried. Cause I don't wanna burn your vineyards, just wanna taste your wine. You're doing fine intended. You took that diamond ring, but I don't see that sparkle in your eye, honey, that real love brings. So look around, for you say those vows you're talking about alone. And if I lose to your first love, he won't have to know we tried. Cause I don't wanna burn your vineyards. Just wanna taste your sweet, sweet, sweet. Just wanna taste your wine. Dat zeggen ze allemaal hoor, dat zeggen ze allemaal. Ik wil alleen maar even van je wijn proeven. Ja, ja, ja, ja. Het is in de top 40 weer tijd geworden voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 40 en 31 voordat we aan nummer 30 gaan beginnen. Van 31 naar 40, 1, 2, 3, Fire van Penny McLean in de zevende week. Extra schijf van Slick, 10 weken genoteerd voor Ever and Ever gaat van 37 naar 39 en van 27 naar 38. Together Again van Emily Harris in de zevende week. We noteren 9 weken voor ex-nummer 1 hit van Anita Meijer en Hans Vermeulen. De Alternative Way zakt van 29 naar 37 en twee plaatsen verlies voor de Walker Brothers in de negende week van 34 naar 36 met het mooie No Regrets. Alleen is maar alleen 8 jaar van Astrid Nijg, 4 weken genoteerd slechts en nu al op de weg retour van 28 naar 35. En twee plaatsen verlies voor Tony Sherman en zijn broer. Zes weken genoteerd voor Smile Baby Smile van 32 naar 34. En de eerste nieuw, nieuwkomer in deze lijst vinden we op nummer 33. De trams natuurlijk met That's Where the Happy People Go. Ja, daar gaan ze allemaal naartoe. Saturday Night van de B-City Rollers. Excel schijf 9 weken genoteerd maar liefst van 20 naar 32. En zojuist hoorde je... Billy Swan, de tweede nieuwkomer deze week met Just Want To Taste Your Wine, komt hij nieuw binnen op nummer 31. En dit is de Love Machine, de Love Machine, ja ja, part 1 hoor, van Miracles. Twee weken genoteerd, vorige week dus nieuw binnengekomen op 33 en nu naar nummer 30. teleurstellend hoor voor de Miracles. In de tweede week slechts drie plaatsen winst. Vorige week nieuw binnengekomen op 33 en nu op nummer 30 teruggekomen. Maar je weet het maar niet, voor hetzelfde geld komt het natuurlijk nog de komende week. Het kan allemaal natuurlijk hier in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. En van 23 naar 29 gaat onderuit Jo Dansen met Sava pas changer le monde. Ja, mijn Frans is, eh, je weet wel. Syndrome. Tu es parti et pourtant tu es encore ici. Puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix, ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde. Il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres. Ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien qui s'est refermé. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison. Il va continuer le C'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus. klopt helemaal, direct. Ik doe het op mijn beste Frans. Ja, als je dat nooit gehad hebt op school, dan valt het toch altijd wel een beetje tegen. Jou danser met Savapa Changer le Monde. Nou, dit klinkt alweer een stuk beter. Vier weken genoteerd, van 23 naar 29 gezakt dus op zijn weg retour. En op, op nummer 28 is het tijd geworden voor de derde nieuwkomer. Maar we gaan eerst even dit doen. Bij een plaathandelaar, daar ligt er een klaar. Een gedrukt exemplaar. Van de top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. Paul Davidson komt nieuw binnen op nummer 28 met de Midnight Rider. Nieuw. nieuw. vergeten plaatjes hoor je weer terug hoor. In de historische top 40 van 40 jaar geleden. We doen de aflevering van 1 mei 1976. En je hoorde de derde nieuwkomer voor vanmiddag. De Midnight Rider op 28 van Paul Davidson. Jouw muziek vind je hier. Dit is Radio Els. Zeven weken geleden kon je hem dagelijks elk uur horen bij Radio Veronica vanaf zee. Want toen was het alarmschijf Full Around en Fell in Love van Steven Bishop. Maar, of nee, van Elvin Bishop <laughs> natuurlijk. Maar het is niet die grote hit geworden waar we allemaal op gerekend hadden. Van 21 naar 27 deze week. En dit was wel een grote hit, maar nu wel heel hard onderuit hoor. Vorige week nog op nummer 12 en nu naar 26.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 Ik hoop nog wel dat we eh, een paar weken van dit nummer kunnen genieten worden in de top 40. Want ik vind het prachtig allemachtig. Let's Your Love Flow van de Bellamy Brothers. Acht weken genoteerd van 12 naar 26 onderuit. En dat geldt ook voor Rob Tenees met zijn vertolking van David McWilliams Candlelight. Ja, en in het Hollands heet het allemaal Zet een kaas voor je raam. Van 19 naar 25 in de vijfde week. Je bent het werk en de mensen moe.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 Rob de Nijs, gezakt in de top 40 van... Even kijken, ik had hem al doorgekrast, mag ik natuurlijk eigenlijk niet doen. Hè. Vijf weken genoteerd van 19 naar nummer 25 met zet en kaas voor je raam vannacht. En dit wordt de laatste voor het nieuws en het weer van 4 uur. En daarna zijn we natuurlijk weer terug met de beste 23 van de top 40 van 40 jaar geleden. Hier is Barry White in de tweede week. Hij stijgt door van 30 naar 24 met You See The Trouble With Me. I'm like a blind man. Radio Els 558 met het nieuws. Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Samen met het Financiële Dagblad maakt Dagblad Trouw deel uit van een internationale samenwerking van kranten die informatie onthullen over belastingparadijzen. De Nederlandse Belastingdienst heeft de krant gevraagd gegevens hieruit aan hen over te dragen. Dit heeft Trouw geweigerd, omdat de krant geen eigenaar is van de gegevens. Ook in andere landen probeert de lokale overheid informatie bij de media los te krijgen. De A20 vanuit Rotterdam richting Gouda is vanmorgen korte tijd afgesloten geweest. De politie achtervolgde vanuit het centrum van Rotterdam een auto met drie inzittenden, nadat deze bij een controle was doorgereden. Ter hoogte van het plein werd de auto klemgereden. Een van de inzittenden was agressief en werd gebeten door een politiehond. Zeker drie politieauto's liepen bij de achtervolging schade op. De politie van Stuttgart heeft vanmorgen 400 demonstranten opgepakt. Ze betoogde in de buurt van een congres van de rechtspopulistische partij AFD, de alternatieve Vuur Duitsland. De demonstranten, volgens de politie linkse activisten, waren gemaskerd, dreigden met ijzeren staven en staken autobanden in brand. De anti-immigratiepartij AFD stijgt in de peilingen en haalde veel stemmen bij de deelstaatverkiezingen. En tot slot het weer. In het westen klaart het vanmiddag steeds verder op en komt de zon regelmatig tevoorschijn. In het midden en oosten blijft het grijs en kan er af en toe een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 11 graden bij een zwak tot matige en van noordwest naar noord draaiende wind. En tot zover het nieuws.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 We doen vandaag de aflevering van 1 mei 1976. Als je nu net inschakelt, dan heb je de eerste de nummers 40 eh, tot en met 24 heb je gemist, maar je kunt natuurlijk later in de podcast de complete aflevering nog terugluisteren. Wat gaan we doen? Nou, we gaan beginnen met nummer 23 natuurlijk in de tweede uur. En dat is Good Old Albert West. Ja, helaas overleden. Vier weken genoteerd voor I Love You Baby. Onderuit van 15 naar nummer 23 in de historische top 40 bij Radio Els 558. As I walk by the seaside, as I walk through the grass, I see the little bluebirds making love while I pass. These are humming and they're singing everywhere. everyone's in love. Whoa, I love you, baby. I love you so. I need you, honey. I'll never let you go. Cause you're Cause the girl in my heart. You're the one I adore. And I love you. As I walk by the schoolyard, as I walk I see the weeping willow where we kissed on every date. And carved in the bark, you'll find an arrow and a heart. And underneath it says, Oh, I love you, baby. I love you so. I need you, honey. I'll never let you go, cause you're the girl. store. I hear the very music that I once heard before. Oh, how you helped me as the music softly played. I was so in love. Whoa. Radio Els 558 met Ferry den Hartog. Was Buzzard flat in Baton Rouge, heading for the train. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed the diesel down just before it rained. Took us all the way. good enough for me. And Bobby McGee, from the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, through everything I done, and every night she kept me from the cold. And somewhere near Salinas, Lord let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday. Holding buddy's buddy next to mine. Whoa! Feeling just another word for nothing left to lose. Nothing ain't hurt nothing, but it's free. Whoa! Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Jack Jersey op Radio Els, www.radioels558.nl of in het noorden van het land op de FM 105.4. Maar dat zeg ik uit mijn hoofd, ik heb de papiertjes er niet meer bij. Jorden, Jack Jersey zoals gezegd met Me en Bobby McKee, zijn uitvoering althans in de derde week Slechts twee plaatsen omhoog van 24 naar 22 in de historische top 40. Dat is ook een beetje teleurstellend, maar voor hetzelfde geld, je weet het maar nooit. Hè? Gewoon blijven luisteren. Volgende week horen we het vervolg hoe het verder gaat met Jack's Jersey. En op nummer 21 staat een heel eh, mooi plaatje hoor. Ja, en het is, zou een klassieketje worden. Ook al niet meer onder ons. Donna Summer, ze was vorige week de alarmschijf. Ze komt nieuw binnen met Could It Be Magic op nummer 21 in de top 40. New. New. New. hoogste nieuwkomer in deze lijst, de top 40 van 40 jaar geleden. Donna Summer, de ex van vorige week met Could It Be Magic. En dat betekent dat we zo meteen nog één nieuw, nieuwe binnenkomen krijgen. Maar zover is het nog lang niet hoor. <laughs> Nee, dus die houden we nog even als verrassing. Ja, wat we hier wel gaan doen is even een overzicht geven wat we gedraaid hebben tussen de nummers 30 en 21. Drie plaatsen winst voor Miracles met Love Machine Part 1. In de tweede week stijgen ze door van 33 naar 30. Van 23 naar 29 gezakt Yoda Sen. Vier weken genoteerd en dan komt hij weer. Sava, pas, Le Monde. Paul Davidson die komt nieuw binnen op nummer 28 met Midnight Rider. En voor mij althans persoonlijk het mooiste plaatje van heel de top 40. Full Around en Fell in Love van Elvin Bishop. Exalarm schrijft 6 weken genoteerd. 6 plaatsen onderuit van 21 naar 27. Een grote daler van 12 naar 26 voor de Bellamy Brothers in de achtste week met Let Your Love Flow. En Rob Tenijs in de vijfde week zakt van 19 naar 25 met Zet en Kaas voor je raam vannacht. Barry White, vorige week nieuw binnengekomen op 30, gaat 6 plaatsen omhoog naar 24 met You See The Trouble With Me. En Albert West, vier weken genoteerd met I Love You Baby, gaat van 15 naar 23. En twee plaatsen winst voor Jack Jersey in de derde week met Me en Bobby Mickey. En zojuist hoorde je de vierde nieuwkomer deze week, Donna Summer, Excel Alarm schijf, Could It Be Magic, op 21. En dit staat op 20. We gaan uh, het linkerrijtje in van de top 40. En we beginnen met Saskia Sessie. 10 plaatsen naar beneden met Baby, I'll Give You Everything in de vijfde week. 558. 25 en nu dus verhuisd naar het linkerrijtje, zoals dat heet, naar nummer 19. Je hoorde de Glitter Band in de tweede week. People like you and people like me. En ik zie opeens dat het zonnetje weer helemaal weg is. En dan wordt het gelijk koud. Want we hadden hier de studiodeur openstaan. Het was gewoon even heel warm geworden met het zonnetje op de ruiter. Maar als het zonnetje er niet is, dan koelt het gelijk hard af. Hè? Ja. Je luistert naar de top 40 van 1 mei 1976. En op 1 mei 1976 ging vier plaatsen naar beneden de Silver Convention. ex schrijft vijf weken genoteerd. Hier is Get Up Boogie. That's right! Get up and boogie. van de Silver Convention. Kom uit je luie stoel en ga een beetje boogieën. <laughs> Ja, zo deden we dat een beetje in 1976. Maar ze gaan wel naar beneden van 14 naar 18 in de top 40. Bij een plaathandelaar, daar ligt er een klaar. Een gedrukt exemplaar. Van de top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. En dit gaat ook naar beneden. En heel erg veel ook. Vorige week nog op nummer 5. En nu 12 plaatsen naar beneden voor op nummer 17. Hier is Tina Charles. Live vanaf heeft hier bij ons in de historische top 40 bij Radio Els 558. Elke zaterdagmiddag als het een beetje uitkomt natuurlijk. Als het niet een mooi weer is, want anders zijn we op de fiets natuurlijk gezellig weg. En Love to Love van Tina Charles. Extra aanschrijf, 7 weken genoteerd. En een hele diepe duikeling hoor, van 12 naar 17. En dat vind ik best wel triest. Ik vond het een mooi klein dametje destijds. Ik zal eens opzoeken hoe ze er nu uitzien. Het zal wel heel wat anders zijn. En op nummer 16, daar vinden we de allerhoogste nieuwkomer deze week. En dat zijn de jongens van de Rubets. Ze doen het weer eens een keertje. You're the reason why. De klapper! New. New. New. You don't always hurt me. The things you do don't always make me cry. they don't always hurt me. But when een van hun laatste hits voor hoor, want het was een beetje over en uit hierna voor de Rubets. Ze komen nieuw binnen met You're the Reason Why op nummer 16. En op nummer 15, drie plaatsen omhoog, voor, eh, vorige week doorgestegen naar nummer 18 en nu in de derde week. Ja, en dat is een groep die gaat gewoon tijdloos met hun muziek mee. Ja, ongelooflijk. In de jaren 60 maken ze al hits en ze gaan nu gewoon een beetje op de discotour. Hier is Earth and Fire. What a difference does it make? Nederlandse top 40 is de enige echte Nederlandse hitparade erkend door de NVGD. Dat is de Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten-DTisten. En is samengesteld uit de gegevens van handel en industrie. En uit diezelfde gegevens bleek dus deze week dat What a Difference Does It Make van Fire in de derde week drie plaatsen winst maakt van 18 naar nummer 15. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. wel genoeg van gehad de afgelopen weken. Je hoorde Showtje Speaker, zich noemen de Maggie McNeil. Vorige week nieuw binnengekomen op 22. En ze gaat nu al gelijk door naar nummer 14. Dus dit wordt geheid een top 10 hit. Het zou mij tegenvallen als dat niet zo het geval zou zijn. Het is inmiddels al 5 over half 5. Ja, vijf over half vijf geworden. Ik moest even schuin kijken hier, want ik hoor wat. Maar goed, we gaan hier lekker door in de top 40 op nummer 13. Drie weken genoteerd voor Billy Ocean. Afkomstig van 16, Love Really Hurts Without You. Welkom bij Radio Els 558 bij de historische top 40. dansbare muziek hier op een zaterdagmiddag bij Radio Els 558 in de historische top 40. Je hoorde het nummer 13 geluid, drie plaatsen winst voor Billy Ocean in de derde week met Love Really Hurts Without You. En ik zie het hier op het uh, blaadje van de top 40, daar staat altijd reclame op. En er wordt nu reclame gemaakt voor de eerste LP van Limousine met de alarmschijf Don't Let Love Bring You Down. Nou, die alarmschijf dat is inmiddels alweer een weekje of vier geleden. En ze gaan één plaatsje Onderuit van 11 naar 12. Hier is Don't Let Love Bring You Down van Limousine. te beluisteren via www.radioels558.nl of je gaat naar eh, de FM toe. Daar zijn we te horen in het noorden van het land op de 105.4. En we zitten ook nog in het, op de middengolf vaak. Ja, ik weet niet of die nu aanstaat, maar daar weet Jan alles over, Jan Chicago. En dan is de frequentie 1395, maar dan natuurlijk wel even die schakelaar op je radio omzetten op die ouderwetse middengolf. Ja, Jorden, Don't Let Love Bring You Down van Limousine.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 <laughs> Hoe kom ik erop, zou je zo zeggen? Nou, ik zit net even op de Telegraaf te lezen dat eh, René van der Gijp heeft gereageerd op zijn avontuurtje met Annie Schilder. Annie Schilder had dat zelf eigenlijk een beetje verklapt, maar geen details ah. eh, gegeven. Maar René van der Geef heeft dan wel even wat sappige details gegeven. Dat eh, het hele hotel waarin ze verbleven bij elkaar gereeld, gereeld werd door Annie. Ja, dat zijn wel leuke dingen natuurlijk. Moet je maar eens even kijken op Telegraaf als je tijd hebt. Na de top 40 natuurlijk, zou ik zo zeggen. Het is in de top 40 tijd geworden voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 20 en 11 voordat we met de top 10 gaan beginnen. Van 10 naar 20 gezakt. Saskia en in de vijfde week met Baby I'll Give You Everything. De Glitterband in de tweede week omhoog van 25 naar 19 met People Like You en People Like Me. Get Up, een boekje van de Silver Convention. Exalam schijf vijf weken genoteerd van 14 naar 18 gezakt. En een grote duikeling voor Tina Charles in de zevende week. Ex-alarm schijf van 5 naar nummer 17. De hoogste nieuwkomer dan in de top 40 vinden we op nummer 16. Het waren de Rubets met Your the Reason Why. En drie plaatsen winst voor Earth and Fire in de derde week van 18 naar 15 met What a Difference Does It Make. Maggie McNeil, dat prachtige plaatje met Terug naar de Kust, vorige week nieuw binnengekomen op 22. Ze stijgt nu door naar nummer 14. En drie plaatsen winst voor Billy Ocean met zijn Love Really Hurts Without You in de derde week van 16 naar 13. Eén plaats naar beneden van 11 naar 12 voor Limousine, ook al een ex-alarmschijf, vier weken genoteerd met Don't Let Love Bring You Down. En zojuist hoorde je Cliff Richard met Miss Nights. zes plaatsen winst van 17 naar 11. En dat is ook al een ex-alarmschijf wekelijks schijf in de derde week. Dus we gaan lekker met de top 10 beginnen. En op nummer 10, vorige week nog op 7. In de vijfde week is hier Cat Stevens met yeah, Ben yeah, ja, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. doctor said you're healthy when you're bedtime. Well, I don't know if it makes you well, but must be healthy, cause don't smell pineapple. ik altijd aan ananassen denk Ik weet niet hoe het komt. <laughs> Ja. Cat Stevens, hij schreef en produceerde het ook. Ben Appleguest van 7 en 10 in de vijfde week. Dit is de top 40. Goedemiddag. Goedemiddag. Roxy Music gaat ook een plaatsje terug hoor. Roxy Music met Love is the Drug in de achtste week alweer. Hè. Van 8 naar 9 in de historische top 40 van 40 jaar geleden bij Radio Els. see. Love, the drug hoorde Love is de Druk van Roxy Music. Ik kan me goed herinneren, dat plaatje heb ik destijds helemaal grijs gedraaid. En ik had toen ook op mijn versterker een lichtorgel aangesloten. Gewoon op dat kleine kamertje van 2 bij 2. <laughs> Ja, en dan kwamen de buren wel eens klagen van eh, als de gordijnen open waren... dat al dat licht natuurlijk uh, s'avonds zo op, eh, in hun ramen scheen... en ze wisten niet wat er aan de hand was. Je kent dat misschien nog wel. We gaan op naar het weer en het nieuws van 5 uur. En daarna zijn we natuurlijk weer bij je terug met de laatste 7 van deze top 40. En we gaan op naar de nummer 1. Dan zal het waarschijnlijk al een beetje rond eh, tegen kwart voor 6 aanlopen. Tot zometeen naar het nieuws en het weer. 558 met het nieuws. Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. In Kenia wordt vandaag 105.000 kilo ivoor verbrand. Het betreft hoorns van neushoorns en slagtanden van olifanten. De Keniaanse president wil hiermee de stropers waarschuwen, die het afgelopen jaar in Afrika rond de 35.000 olifanten doden om hun slagtanden. Dit weekend wordt in Kenia de zogenoemde olifantentop gehouden, waar Afrikaanse leiders met elkaar spreken over deze illegale handel. Samen met het Financiële Dagblad maakt Dagblad Trouw deel uit van een internationale samenwerking van kranten die informatie onthullen over belastingparadijzen. De Nederlandse Belastingdienst heeft de krant gevraagd gegevens hieruit aan hen over te dragen. Dit heeft Trouw geweigerd, omdat de krant geen eigenaar is van de gegevens. Ook in andere landen probeert de lokale overheid informatie bij de media los te krijgen. De A20 vanuit Rotterdam richting Gouda is vanmorgen korte tijd afgesloten geweest. De politie achtervolgde vanuit het centrum van Rotterdam een auto met drie inzittenden, nadat deze bij een controle was doorgereden. Ter hoogte van het plein werd de auto klemgereden. Een van de inzittenden was agressief en werd gebeten door een politiehond. Zeker drie politieauto's liepen bij de achtervolging schade op. En tot slot het weer. In het westen klaart het vanmiddag steeds verder op en komt de zon regelmatig tevoorschijn. In het midden en oosten blijft het grijs en kan er af en toe een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 11 graden bij een zwak tot matige en van noordwest naar noord draaiende wind. En tot zover het nieuws.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 Het is vandaag de aflevering van 1 mei 1976. Dat was de 12e jaargang nummer 18 met 9 ex-alarmschijven, 3 Nederlandstalige platen, 1 instrumentaal, die moeten we trouwens nog tegenkomen, 2 Franstalige en de rest is allemaal Engelstalige. En we hadden vijf nieuwe binnenkomers te verwelkomen vandaag. We waren gebleven bij nummer 8. Vorige week nieuw binnengekomen op 26 en nu gewoon in één keer die top 10 in. Maar het is dan ook later wel een klassieke van je welste geworden. Hier is John Miles met Music in de top 40.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 Maar met deze plaat bewust niet gedaan, want dit wilde ik echt wel helemaal eens een keer horen. Vorige week nieuw binnengekomen op 26 en nu in één ruk de top 10 in op nummer 8. John Miles met Music. En op nummer 7 de plaat, daar hoorden we eigenlijk een eh, item van de afwasshow van te maken. Dat hadden wij vroeger ook, de klap op de knieën plaat. Dat is een beetje in de vergetelheid geraakt in de afwasshow die er dagelijks is. Tussen maandag en vrijdag, elke werkdag tussen 6 en 7. Maar we zullen hem hier in de top 40 even weer in ere herstellen. De klap op de knieën plaat, want die staat op nummer 7. De klap op de knieën plaatst. Het zijn de jongens van Ferrari natuurlijk. In de derde week stijgen ze door van 13 naar 7. En ik vind dit een heerlijk, en heerlijk plaatje op een zaterdagmiddag. Hier is Sweet Love. I can't forget the love I had. Yes, it's true, I am so sad. She's so sweet, so tender, and so kind. She's my world, my everything. And I know that it's a sin that her face is always on my mind. Now I'm walking through the rain, and I'm only feeling pain. I have lost her, and there's nothing. was a queen like no one I ever seen. over de klok van 5 uur geworden hier bij Radio Els. www.radioels558.nl, AM 1395 en FM 105.4 MHz. Joris Sweet Sweet Love, derde week voor Ferrari van 13 naar nummer 7. Ja. En dit is een zakker in de top 10. Slechts twee plaatsen, maar toch. Het is waarschijnlijk de weg retour voor Four Seasons. Met Frankie Valli natuurlijk als zanger. 7 weken maar liefst al genoteerd in de lijst. Hier is December 1963. Oh, what a night. plaatje van 40 jaar geleden wat je nog regelmatig tegenkomt op de diverse Golden Oldie stations, waaronder ook Radio Els 558 zich toe rekent. Je hoorde december 1963, Oh What a Night van de Four Seasons, zeven weken al in de lijst van 4 naar 6. Dit is de top 40. 24 uur per dag, Radio Els. beetje een songfestivalsfeer hier bij Radio Els 558. Want eh, we hebben natuurlijk die geweldige Elsplaat Dingen Dongen Dongen Dongen Ding van iets in. Hè. Dat was de winnaar in 1975. En dit was Katharina Ferry met Un, Deux, Trois. En zij deed ook mee aan het Songfestival in 1976. Ze gaat één plaats omhoog in de derde week van 6 naar 5 in de historische top 40 van 40 jaar geleden. En ik heb nog een verrassing, want we gaan straks even non-stop draaien als deze top 40 is afgelopen tot de klok van 6 uur. En van 6 tot 8 kun je dan luisteren naar de tipperaden van deze datum, 1 mei 1976. En dit is het nummer 4 geluid, vorige week nog in de top 3 op 3. Mike Oldfield en we gaan even jubelen met In Jubilo in de vierde week van uh, dat iedereen staat natuurlijk. Hè. half zes in geworden hier bij de Historische Top 40 op Radio Els 558. En je hoorde de enigste instrumentale die in de lijst staat. Mike Oldfield van 3 naar 4 gezakt met Indusu Jubilo. En dan zijn we toegekomen aan de top 3 van deze lijst. Een ex-nummer 1 hit, vorige week eh, van de troon gestoten en naar 2 gezakt. Maar ABBA laat zich niet zo gauw weg. Ja, uit die top 10 natuurlijk. Hier is Fernando van 2 naar 3 in de zevende week. Hey, sing along, hit! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Misschien van ABBA die begon in 1976 goed op gang te komen hoor. onder andere met Fernando, een grote nummer 1 hit geweest en nu van 2 naar 3 in de zevende week. En op nummer 2 een team van een politieserie. Jawel, misschien kun je het nog herinneren, Barretta. Dat was volgens mij zo'n uh, eh, klein... Uh, man een beetje met een, eh, een donker uiterlijk, een soort Mexicaan of zo om te zien, als ik uit mijn hoofd zeg. En die had ook altijd een papegaai bij zich, als ik me goed herinner. En Sammy Davis Jr. die vertolkte Paretta's Team. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 9 als zijn de X-alarm schijf. En nu gaat hij in één klap gewoon door naar nummer 2. Dus ik hou mijn hart vast. Volgende week waarschijnlijk wel op 1. Hey, sing along, hip! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Do, do, do, do, do. Don't go to bed with no price on your head. no, no. Don't do the crime if you can't do the time. don't do it. Barretta's Niem, Sammy Davis Jr., extra Schijf staat op de tweede plaats. En voordat we naar nummer 1 gaan, gaan we je eerst even een overzicht geven wat er allemaal gebeurde tussen de nummers 10 en 2. Van 7 naar 10 gezakt. Cat Stevens in de vijfde week met Ben Apple. Love is de druk van Roxy Music. Acht weken genoteerd van 8 naar 9. Een hele grote klapper omhoog van 26 naar 8. John Miles met het schitterende music in de tweede week. Drie weken noteren we voor Ferrari met Sweet Love van 13 naar 7. Excuus aan Marcel dat we het intro uh, uh, vol zaten te praten, zoals dat heet. Van 4 naar 6 december 1963. Over the Night of the Four Seasons. 7 weken genoteerd. 6 naar 5. 1, 2, 3 van Catharine Ferry in de derde week en het was nummer 2 op het Songfestival van dat jaar. Mike Oldfield met Inducie Jubilo van 3 naar 4 gezakt in de vierde week. Zeven weken noteren we voor ABBA de ex-nummer 1 hit Fernando van 2 naar 3. En zojuist hoorde je Barretta's team van 9 naar 2 van Sammy Davis Jr. Ook al een ex-alarmschijf in de tweede week. En nog steeds op 1, en dat was, waren ze ook op het Songfestival in dat jaar, The Brotherhood of Man in de vijfde week. Stevast op 1 met Save Your Kisses For Me. Wij gaan even non-stoppen, zoals dat heet, tot de klok van 6 uur. En daarna zijn we bij je terug met een overzicht van de complete tipperaden van 1 mei 1976.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 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De top 40. De loon. Nou, ik zet hem dadelijk harder. En papa boos. Mouwen. <laughs>